van Kam met het internationaal. Vrijwel alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan... zijn veilig aangekomen op het vliegveld van Kabul. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat het gaat om een groep van 207 mensen. De Afghanen worden met verschillende vluchten naar Nederland gebracht. Het is onduidelijk in welke fase die evacuatie verkeert. Een half uur geleden meldde Defensie via sociale media... dat er een vliegtuig is vertrokken vanuit Kabul. Tien mensen aan boord hebben Nederland als eindbestemming. Op Schiphol landen vanmiddag weer een evacuatievlucht vanuit Kabul... met 153 passagiers aan boord. Daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen. Bij protestacties tegen de coronamaatregelen in de binnenstad van Den Haag zijn drie mensen aangehouden. Ook is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. op West meldt dat de demonstranten fakkels bij zich hadden, flyers uitdeelden en op fluitjes bliezen. Het Binnenhof is enige tijd afgezet geweest nadat een groep demonstranten op last van de politie werd weggestuurd. Tienduizenden mensen zijn vandaag de straat op gegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en festivals in Nederland nog steeds worden opgelegd. Vanwege corona zijn festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs tot 1 november dicht blijven. De demonstranten eisen dat evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Griekenland heeft de stalen muur aan de grens van Noord-Griekenland met Turkije verlengd. Hij is nu 40 kilometer lang. Ook is een nieuw elektronisch detectiesysteem in gebruik genomen. Dat grenswachten waarschuwt als mensen toch proberen om illegaal de grens over te steken. De Grieken houden er rekening mee dat door de machtsovername door de Taliban in Afghanistan een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Het weer. Vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen overheerst de bewolking. Soms breekt de zon even door. En op een aantal plaatsen komt het tot stevige buien. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Schiphol een file van 4 kilometer...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 Uh, TM, you're just another winner. <laughs> yeah. the dawn set. believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa baby and all, cause I don't wanna be a player no more. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way, you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way, you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I same way you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you.